Vijf uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De ramp met de Fukushima-kerncentrale in Japan valt in dezelfde categorie van nucleaire incidenten als Tsjernobyl 25 jaar geleden. Dat heeft het Japanse nucleaire agentschap gezegd naar aanleiding van nieuwe cijfers over vrijgekomen straling. De cijfers zeggen niets over de huidige situatie, maar over het moment dat de meeste straling vrijkwam. Die was zo hoog dat er sprake is van een ramp in categorie 7 op een schaal van 1 tot 7. Fukushima zat tot nu toe in categorie 5. Ook de ramp in de Russische kerncentrale Tsjernobyl hoorde tot de hoogste categorie. Japan wijst er wel op dat er in totaal minder straling is vrijgekomen dan in Tsjernobyl. De situatie in de kerncentrale Fukushima 1 is nog lang niet onder controle. Vannacht heeft er een kleine brand gewoed. Mogelijk is er een verband met een nieuwe naschok. Medewerkers van de centrale hadden het vuur binnen 10 minuten onder controle. In Ivoorkust zal de gearresteerde president Bakbo zich moeten verantwoorden voor de rechter. Dat heeft zijn rivaal, de gekozen president Ouattara, gezegd in een korte tv-toespraak. Bakbo werd gisteren, na een bloedige strijd van vier maanden, door militairen van Ouattara opgepakt in de bunker waar hij zich had verschanst. Volgens Ouattara is de persoonlijke veiligheid van Bakbo verzekerd. Na de arrestatie kon ternauwernood worden voorkomen dat de zoon van Bakbo door een woedende menigte werd gelincht. Verder zei Ouattara dat er een waarheids- en verzoeningscommissie moet komen... om meldingen van misdaden tegen burgers in de afgelopen maanden te onderzoeken. De vroegere Amerikaanse topatleet Carl Lewis wil de politiek in. Hij heeft zich verkiesbaar gesteld voor de Senaat in de staat New Jersey. De nu 49-jarige Lewis is democraat. Hij wil zich vooral inzetten voor jongeren, ouderen en onderwijs. Carl Lewis is een van de succesvolste Amerikaanse sporters. Hij won negen Olympische medailles en acht wereldtitels. De verkiezingen voor de Senaat in New Jersey zijn in november. Dan nog het weer wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Bij een stevige noordenwind wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. E De nacht op één Met het anker. Goedemorgen dames en heren. Fijn dat u nog steeds luistert naar De Nacht op 1. En wij eh, beginnen aan ons laatste uur van De Nacht op 1. Het eerste half uur draaien wij nog wat mooie platen. En om half zes ongeveer gaan wij bellen met iemand eh, die in het verre buitenland het goede werk aan het doen is. Eh, in de rubriek Focus op de Wereld. Maar eerst dus nog een half uur muziek. En ja, ze blijven toch maar weer komen hoor. Die mooie, mooie platen. Dit is Mr. Mister met Broken Wings. make it all too clear. I need you. dat waren de Connells met 74, 75. Dat was een jaar of 10, 12 geleden toch bellen. Nou, 1995 alweer. Het was, een, eh, het was een grote hit in die tijd. En wij gaan verder met Michael McDonald. En de plaat heet Your Love Keeps Lighting Me Higher and Higher. Goedemorgen. Als u nog niet wakker was, dan moet dat nu wel zijn geworden... van Sir Duke, van Stevie Wonder. Een plaatwet uh, eh, die eigenlijk een ode is aan Duke Ellington... maar er komen nog veel meer eh, eh, artiesten in langs. Zoals Count Basie, Glenn Miller, Louis Armstrong en uh, Ella Fitzgerald ik geloof niet dat, dat eh, Duke Ellington het zelf nog heeft kunnen horen... want het album waar het op verscheen, dat kwam eh, een paar jaar na zijn overlijden uit. Dat is dan wel weer jammer, maar jongen, jongen, wat een heerlijke blazers. En daarvoor draaiden wij Audio Set met The House You're Building... en daarvoor, zoals ik al eerder zei, Michael McDonald met Higher and Higher. En ehm, wij gaan verder met eh, Johnny Hates Jazz. inside dark road is a hard road to travel. A light road is always best. A dark road. off Flower Empty Tree van Chris Berry. En daarvoor draaiden wij, eh, even kijken, Daniel Martin Moore met Dark Road. En eh, hij heeft ook een hele andere mooie plaat uit. Dat is All Is Well With My Soul. Dat is een eh, bijzondere zanger. ik ken hem nog niet zo heel erg lang, maar hij heeft net een nieuw album uit. Volgens mij het is 2011 allemaal waarin het is uitgekomen. Echt een naam om even te onthouden. En wij gaan verder met Billy Joel met Don't Ask Me Why. took your chances. Don't ask me why. Don't ask me why. you high Heard It Through the Grapevine. En eh, dit keer was dat een uitvoering van Creedence Clearwater Revival. En daarvoor draaiden we Dennis Kolen met Breaking Your Heart. We doen hard ons best om contact te krijgen met China, alleen dat lukt niet. Eh, ja, dat heb je soms als je op een afstand zit. Eh, wij, eh, dat zou dan zijn voor de rubriek Focus op de Wereld. Wij blijven dat ondertussen gewoon proberen. Mocht het nou niet lukken, nou ja, dan heeft hij het komende kwartier ook gewoon nog lekkere muziek. En dan hopen wij dat wij uh, Jaap en Annemieke Butter, die we zoeken in China, een ander keertje kunnen spreken. Maar nogmaals, wij blijven ons best doen hier. En wij gaan verder met muziek. En dat is Sitting, Waiting, Wishing... En daar voel ik mij zo ontzettend mee verwant op dit moment. Uh, van uh, Jack Johnson. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions.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 Cause they was dat van Dazzled Kid. En dat was eh, de laatste plaat van eh, deze Nacht op 1. Het is helaas niet gelukt om eh, de mensen in China te pakken te krijgen... maar wellicht dat we die heel binnenkort al wel weer spreken. Want die hebben daar wel nieuws te melden. en over nieuws gesproken, wij gaan nu lekker luisteren... naar het Radio 1, NOS Radio 1 Journaal. met Marcel Oosten en Lara Rensen. En ik wens jullie nog een hele, hele fijne dag.